Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. Het dodental na de aardbeving gewonden. De beving had een kracht van 7,0. Uit vrees voor naschokken zijn duizenden mensen geëvacueerd. In een groot deel van het getroffen gebied is de stroom uitgevallen... en zijn meer dan duizend gebouwen ingestort. De verwachting is dat de komende uren meer duidelijkheid komt... over de schade die de aardbeving heeft aangericht. Vorige week was bij Lombok ook al een aardbeving. Die had een kracht van 6,4. Er vielen toen 14 doden. In België zijn twee bezoekers van het dancefestival Tomorrowland overleden na drugsgebruik. Het zijn twee jonge vrouwen die uit het buitenland kwamen, meldt de VRT. Het eerste slachtoffer werd twee weken geleden niet goed tijdens het eerste weekend van het festival. Ze overleed een kleine week later in een ziekenhuis in Antwerpen. De tweede bezoekster werd vorig weekend afgevoerd. Ook zij bezweek een paar dagen later. Een van de slachtoffers zou ecstasy hebben gebruikt. In Venezuela zijn zes verdachten opgepakt voor de vermeende aanslag zaterdag op president Maduro. Volgens de regering hadden de twee drones geladen met explosieven en die tot ontploffing gebracht. Dat gebeurde tijdens een toespraak van Maduro bij een militaire ceremonie in Caracas. De president bleef ongedeerd. Hij noemt de zes opgepakte verdachten extreemrechtse figuren... die steun krijgen uit Colombia en de VS. Als gevolg van de droogte en de lage waterstanden in de rivieren... komt zeewater steeds verder het land in. Rijkswaterstaat neemt nu maatregelen om de verzilting ten oosten van Rotterdam... bij de Lek en de Hollandse IJssel tegen te gaan. Daarom wordt extra zoet water vanuit de Maas aangevoerd... Dat gebeurt via de sluizen bij Tiel. Die gaan daarom vanwege de veiligheid dicht voor het scheepvaartverkeer. Het weer, eerst nog lokale misbank. Vandaag veel zon en tropisch warm. Het wordt wel 35 graden.